20 uur lang de beste DJ-sets. Dit, is de Slam Mix Marathon. Right now. Hilke Boersma. Hoi Hilke. your life. is Slam. Van Veendam tot Venlo. Van Drachten tot Doetinchem. Dit is de vrijdag van Nederland en de pre-party van je weekend. De Slamix Marathon, de vrijdagmiddagborrel die eh, iedere vrijdag weer 24 uur lang duurt. Vanochtend om 6 eh, uur begonnen en we zijn aangekomen bij Resident DJ Sam Veld. Je hoort tot 3 uur in de mix. rich girl from the top of the food chain. Love and material things kinda lonely. Till I met her at the Grammys. Ten mil on a diamond ring. She invites me to spend a day on the jet skis. At first it didn't mean a thing that she told me. I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She's California, hardest thing in West LA. House down by amnesia danger tussen 2 en 3 bij ons. Dan moet je wel iets goed doen als we je elke week weer opnieuw uitnodigen. Resident DJ Sam en hij zag ook... Eh, de eerste twee eh, grauwe maanden van het jaar zijn voorbij. We zitten in maart. De zon schijnt, dus lekkere zonnige tunes in de mix. Robin Aristo en For Life. on my tears, with the I can make it so easy this time. I could give you a call. Same Whitney, no talk. Write the end of the story tonight. Steppa, Inner City, I'm a Believer. Omdat we allemaal geloven in een goed weekend. Dat is de Slam X Marathon. Lekker je weekend beginnen. Het is ook eh, aardig eh, rustig eh, op de wegen. Dat komt omdat iedereen natuurlijk plankgas gaat met de Slam X Marathon. Een vertraging op de A1 richting Rotterdam tussen Den Hoorden en Delft. Daar 14 minuten. En de A16 richting Terbrechtseplein. Tussen Fabrienoordbrug en Tebresseplein 13 minuten. Langste vertraging vind je op de A50 richting Os tussen Grijssoort en Renkum 20 minuten. Op alle andere plekken, gas erop. just like muziek van Sanveld in de set van Sanveld tijdens eh, de Slam Mix Marathon. Je hoorde zijn track samen met Landscape en Know You Better. Hielk hier bij je met de pre-party van je weekend. Slam Mix Marathon, als je erbij bent, laat van je horen via de Slam app. Lisa die stuurt, dagje werken nog en dat is geen probleem met deze mix. Heerlijk bezig daar. En Robin is stuurt. Ik ben bezig met het eh, boeken van mijn zomervakantie. Samen met mijn vriendin. Zij wilde eerst eigenlijk naar Mallorca. Maar nu we de Slam Mix Marathon aan hebben staan... gaan we toch maar voor Ibiza. Lijkt mij een hele goede keus voor de aankomende zomer. Alvast in die eh, Ibiza vibes komen met eh, Sam Veld. Je hem tot drie uur tijdens de Slam Mix Marathon. Zometeen is een mix. Nieuwe muziek van Arden House. Your Love komt eraan. En dit is Vanessa en Giving You. uur lang van het plafond de vloer maken met eh, de Slam Marathon. En dit was Above and Beyond in de set van Samveld. Je the Crazy Love. Heel keer bij je met de pre-party van je weekend Slam X Marathon. En wat lekker dat de saaiste maanden van het jaar erop zitten, toch? Wat duurt het toch altijd lang? Januari en februari, we zitten in maart en het leven wordt alleen maar beter en zonniger vanaf nu. Het zonnetje buiten en Sanveld op je radio. Dit is de Slam X Marathon. take you there tonight. We can elevate. You know that it feels right. I'll take, take you out. Take you there tonight. We can keep it real. Slam Marathon aan is lekker gaan. Elke vrijdag 24 uur lang in de mix. De pre-party van je weekend. Dit was uh, en Aria en Keep It Real in de set van Samveld. En we hebben weer een gigantische line-up. Nou, we dachten het festivalseizoen ligt een beetje stil. Dan zorgen we dat we maar een beetje extra gas gaan geven tijdens de Slam Marathon. Met onder andere nog op de line-up Oliver Heldens, Alok, Nicky Romero... De volledige line-up check je natuurlijk zoals altijd op slam.nl. En zometeen een uur lang live bij ons in de boot. De legend Ferry Korsten. Dat zometeen vanaf 3 uur. Om 5 uur natuurlijk Joe Corey. En hier vast een opwarmertje van eh, Joe Corey. Dit is Nike's On. Get down the street with my Nike's on.